Je bent nu een stuk meer kwijt voor boodschappen en brandstof dan een jaar geleden. En voor veel mensen kan het daardoor lastig worden om rond te komen. En daarom grijpt de Europese Centrale Bank nu in. En daar zit een idee achter, vertelt onze economieredacteur. De bedoeling van de renteverhoging is dat mensen minder geld lenen... en minder geld gaan besteden en daardoor de vraag afneemt... waardoor de prijzen ook gaan zakken. Dat is een beetje het idee erachter. Deze stap moest wel gezet worden... wil je dat de brand die eigenlijk uitgebroken is met die hoge inflatie... een beetje gaan, eh, gaan blussen. Het gaat trouwens nog maanden duren voordat je deze renteverhoging gaat merken in de prijzen. Omwonenden van Tata Steel in IJmuiden hebben duidelijk vaker last van hart- en vaat vaataandoeningen en een hogere bloeddruk dan mensen buiten het gebied. Volgens GGD heeft dat zeker ook te maken met de fijnstofuitstoot van de staalfabriek. TikTok gaat jongeren waarschuwen als ze meer dan 100 minuten op een dag naar de korte video's kijken. Een van de maatregelen die het bedrijf neemt om de schermtijd van de gebruikers naar beneden te krijgen. Ook krijgen TikTokkers zelf te zien hoe lang ze in de app scrollen en hoe vaak ze hem openen. Wiet is niet langer strafbaar in Thailand. Kon je een paar jaar geleden nog jaren de gevangenis gaan als je werd betrapt met een jointje. Vanaf nu is het land niet meer zo streng. Medicinale wiet gebruiken wordt toegestaan. En Thai mogen vanaf vandaag tot zes wietplanten thuis kweken. Toch moet je nog steeds opletten, zegt correspondent Mustafa Magadi. De politie kan je in theorie oppakken voor het veroorzaken van overlast. Eh, dus als je op vakantie gaat naar Thailand deze zomer... niet gelijk een jointje opsteken zoals eh, ja, de gemiddelde toerist dat doet in eh, Amsterdam. Eh, en neem het ook vooral niet mee vanuit Nederland. Want het blijft illegaal om het te importeren met echt hele hoge celstraffen. Tussen de 2 en 15 jaar kun je daarvoor krijgen. En dan nog het weer op de meeste plekken droog en flink zonnig. Morgen wisselend bewolkt, een paar kleine buitjes en tussen de 19 en 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A2 Amsterdam-Utrecht bij de Leidse Rijntunnel. En dat kost je vanaf Breukelen 10 minuten. Verder een korte file alweer op de A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt Burgerveen.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 Iran verwijdert een aantal VN-camera's uit nucleaire installaties... waarmee die in de gaten worden gehouden door het Internationaal Atoomenergieagentschap. De stap wordt gezien als vergelding voor de motie van afkeuring... die het agentschap gisteren aannam. En op Eindhoven Airport is de terminal tijdelijk afgesloten... vanwege een voorwerp in de handbagage van een passagier. Dat lijkt op een vuurwapen. Onderzocht wordt nog of het een echt wapen is of een nepwapen. Het weer. Vanavond is het overal droog en nog lang zonnig. Morgen is het wisselend bewolkt met wat lichte buien en wordt het 19 tot 23 graden.